De beurzen op Wall Street zijn hoger geopend. De Dow Jones opende 0,1% hoger. Ook de AEX-index in Amsterdam was de hele dag vrijwel onveranderd. Het is het Amerikaanse congres gisteren niet gelukt om een akkoord te bereiken over de Amerikaanse overheidsfinanciën. Daardoor zijn vanochtend veel overheidsdiensten gesloten omdat er geen geld meer van de federale overheid komt. In de eerste drie kwartalen zijn bijna 30% minder auto's verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de brancheorganisaties RAI en BOVAG. Tot nu toe werden er ruim 300.000 auto's verkocht. Dat is nog minder dan in dezelfde periode in 2009, wat het slechtste jaar voor de autohandel in 40 jaar was. De BOVAG verwacht dat de autoverkopen voor 2014 weer licht zullen toenemen. Minister Schippers zegt dat ouderen altijd wel ergens in een ziekenhuis terecht kunnen. Volgens haar zijn er niet overal lange wachtlijsten. Zondag berichtte de NOS dat tientallen ziekenhuizen te lange wachtlijsten hebben. In sommige gevallen van meer dan 20 weken. Het gaat vooral om ingrepen en behandelingen die ouderen nodig hebben, zoals pijnbestrijding, oogheelkunde en reumatologie. Pensioenfondsen waren vorig jaar fors meer kwijt aan vermogensbeheerders die voor hen pensioengelden beleggen. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna 300 Nederlandse pensioenfondsen. De kosten stijgen doordat er tegenwoordig prestatieafspraken met de beheerders worden gemaakt. Hoe hoger het rendement is, hoe meer de fondsen de beheerders betalen. Het weer volop zon, in het zuiden mogelijk wat bewolking. Er staat een stevige oostenwind. Langs de noordkust is de wind krachtig. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen is er weinig verandering. Donderdag komt er meer bewolking. Vrijdag regent het enige tijd. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 5 en de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg ook 5 kilometer. A13 richting Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 7 en de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-West 4 en op de A20 richting Gouda ook 4 kilometer voor het knooppunt Terbrechtseplein en een stukje verderop bij Moordrecht 5. A20 naar Hoek van Holland tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 4 kilometer en bij Rotterdam ben ik bijna de A A15 vergeten vanuit de Europoort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en het knooppunt Vaanplein 17 kilometer. A27 tot slot vanuit Utrecht naar Gorkum tussen Evedingen en Lexmond 4 kilometer.